Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is hard op zoek naar twee ontsnapte TBS'ers. Gisteravond vluchtten ze uit een Nijmeegse kliniek. De ontsnapping leek een beetje op een film, zegt deze verslaggever van De Gelderlander. Het lijkt een beetje een klassieke eh, ontsnapping, zoals je ze wel in de film ziet. gat in het hek geboord, eh, gemaakt door eh, handlangers met een slijptol of een kettingzaag. Daar zijn ze nog niet helemaal uit. Ehm, en daar zijn dus twee, de twee mannen door ontsnapt en in een gereedstaande auto eh, gestapt, een witte Volkswagen Golf. En eh, ja, sindsdien zijn ze dus spoorloos. Het gaat om Luciano Dijkman. Hij zat vast voor een gewelddadige woningoverval. En daarbij werd een bewoner zwaar mishandeld. De ander, Sherwin Benshomin Winster, werd drie jaar geleden veroordeeld... voor afpersing en een gewapende overval waarbij iemand is overleden. Let op als je zo over de A1 moet. De snelweg is tussen Apeldoorn en Amersfoort voorlopig helemaal dicht... door het groot boerenprotest in het dorpje Stroe in Gelderland. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting zeker nog tot de avond. De politie en brandweer delen water uit aan automobilisten die vaststaan. En een man van 19 uit Urk krijgt een taakstraf van 60 uur... voor een dronkenmansactie na een avond stappen. Hij klom in een klokkentoren om de wijzers terug te draaien. Zijn vader had hem ooit verteld dat de kroegen in het dorp dan langer open zouden blijven. over de taakstraf moet de man ook de schade van dik 6000 euro vergoeden. Het had voor mensen in Leidsendam een perfecte dag moeten zijn om de verkoeling te zoeken in het nieuwe aquapark daar. Maar dat gaat niet. De drijvende glijbanen en klimtoestellen zijn namelijk kapot gesneden. En dat terwijl het park nog geen maand open is. Gisteren toen ik aankwam was het wel eh, was het erg verdrietig. En ehm, overheerst inderdaad een beetje boosheid en verdriet. Maar op dit moment, eh, eigenlijk na gisteravond, hebben we meteen plannen gemaakt om... Eh, om te kijken hoe we verder kunnen deze zomer. De eigenaar van het park is met de bewakingsbeelden naar de politie gegaan om de dader op te sporen. Het weer een graad of 20 in Groningen. Verder naar het zuiden kan het 28 graden worden. Morgen nog een paar graden warmer, maar in de loop van de dag komen er vanuit het zuiden wel wolken... met later ook regen en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar dagelijkse files die enkele minuten oponthoud veroorzaken. Alleen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je meer vertraging. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is dat een half uur. Er staat een auto met pech en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do, girl? Cause I've been waiting all night to We'll pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thighs and slip inside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bustin' that down, but I gotta bust before I come.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 Ze rijden onder meer op de A1 die volgens Rijkswaterstaat tot zeker in de avond dicht blijft. Minister Van der Waal noemt het bizar dat sommige Kamerleden niet naar het boerenprotest konden komen. De NCTV waarschuwde enkele Kamerleden onder wie Cheert de Groot van D66 om niet te gaan omdat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd. En de politie heeft de namen bekendgemaakt van de twee TBS'ers... die gisteravond ontsnapten uit de pompenkliniek in Nijmegen. Het zijn Luciano Dijkman en Sherwin Winster. De politie zegt dringend op zoek te zijn naar de twee... omdat ze zware misdrijven op hun kerfstok hebben.